Vanmorgen krijgen jullie veel jazz op haren en snaren te horen. Dat betekent aandacht voor gitaristen, bassisten, cellisten, violisten en natuurlijk ook de mannen en vrouwen met het grootste snaarinstrument, de piano. En zo af en toe een zangstemmetje. Laat ik beginnen met een in de jazz niet vaak gebruikt instrument, de cello. Bassist Ray Brown liet een speciale jazz cello bouwen en daarmee maakte hij een fantastisch album onder de muzikale leiding van Russ Garcia. In de band spelen onder andere Don Fagerquist trompet, Bob Cooper en Paul Horn saxofoon en Jimmy Rolls piano. En Ray Brown niet op de bas, maar op de geplukte cello. Almost like being in love. mooie ballad, Remembering the Rain. Gecomponeerd door pianist Bill Evans, maar gespeeld door zijn collega Fred Hirsch, die zich altijd zeer liet inspireren door Evans. Met als verrassend toetje de mondharmonica van Toet Tielemans. Gitarist Grant Green werd slechts 43 jaar en overleed in 1979 in zijn auto aan een hartaanval. Zijn muziek is de laatste jaren na een tijd van vergetelheid weer in de belangstelling hardbop, bebop en soul klinken door in het spel van Green tot de grote gitaarhelden in de jazz scene wordt gerekend. Veel van zijn opnamen werden pas na zijn dood uitgebracht. Luister naar hem en onder andere saxofonist Lou Donaldson in de Mexicaanse song Granada. drie snaarinstrumenten in één klap. Viool, cello en piano. De viool werd bespeeld door de Amerikaanse jazzvioliste Regina Carter. Haar stijl wordt eh, vergeleken met die van Paganini. En het nummer dat zij speelde, Black Orpheus, is dan ook afkomstig van haar album Paganini After a Dream. Ze werd begeleid door haar eigen combo met Werner Gierig op piano en Borislav Stroelev op cello. Nog maar een nummer met de nadruk op drie snaarinstrumenten, ditmaal piano, gitaar en bas. De bas wordt geplukt door John Clayton, de gitaar bespeeld door Russell Malone en achter de zwarte en witte toetsen zit Diane Kroll. En vooruit, ik doe er ook maar even haar stem bij. Een track van het album When I Look In Your Eyes, een van de betere uitvoeringen van East of the Sun. sun and west of the moon. We'll build a dream house of love, dear. Close to the sun in the day, near to the moon at night. We'll live in a lovely way, dear. Sharing our love in the pale moonlight, just you and I forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars, we'll find a harmony of life to a lovely tune. East of the sun, west of the moon just you and I Forever and a day Love will not die We'll keep it that way Up among the stars We'll find a harmony of life To a lovely tune East of the sun West of the moon, dear sun and west was een van de meest invloedrijke jazzgitaristen van de vorige eeuw, Wes Montgomery, die in 1968 al op 45-jarige leeftijd aan een hartaanval overleed. We hoorden hem in Bumping on Sunset, afkomstig van zijn in 1966 uitgekomen album Tequila. En daarop, daarop speelde hij met onder andere Grady Tate op drums, Ron Carter op bas en Ray op eh, eh, percussie en een orkest onder leiding van Klaus Ogerman. In twee jaar tijd werd Esperanza Spalding tot een van de meest besproken jazztalenten van de wereld. Zij was afgelopen vrijdag met haar contrabas en stem een van de grote gasten op het North Jazz Festival. Een opvallende verschijning met grote kwaliteiten die op 15-jarige leeftijd ontdekte dat basspelen en zingen haar goed liggen. Natuurlijk ontbreekt Esperanza Spalding niet in deze jazz op haar en snaren. I know, you know. lekker ouderwets, dat haren- en snaren duo. Violist Stefan Grappelli en gitarist Django Reinhardt. Anno 1939 in Out of Nowhere. Zo simpel kan het zijn. Als ik Harry Connick Jr. zeg, denken velen dat ik het heb over de Amerikaanse jazzcrooner. Maar Connick is dus ook een eminent jazzpianist. Als peuter van drie zat hij al achter de piano en met zijn tiende speelde hij in een jazzband. Zijn grote doorbraak kwam in 1989 met de filmmuziek van When Harry Met Sally. Ik heb een nummer meegenomen waarin beide kwaliteiten van Harry Connick Jr. aan zijn te horen. Let's call the whole thing off. either, you say neither. I say neither, either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You say potato, I say patata, you say tomato. I say Creole tomato. Oh, let's call the whole thing off. Oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, that would break my heart. So I say oyster, you say oyster. I'm not gonna stop eating oysters just cause you say oysters. Let's call the whole thing off. say pajamas. Sugar, what's the problem? Oh, for we know we need each other, so we better call the calling off hip. was al gitaarsnaren dat de klok sloeg. Het trio van gitarist Jimmy Rosenberg, aangevuld met meestergitarist Jan Akkerman met het nummer The Zebra. En over klok gesproken, het eerste uur van deze CFM is bijna op.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 Ruim 11% van de zwemlocatie voldoet niet aan de Europese norm. De verminderde kwaliteit heeft verschillende oorzaken. Door de temperatuurstijging gedijen bacteriën beter in het water en de vervuiling neemt toe door landbouwmest en door mensen en vogels. Sinds 2009 zijn de regels voor het meten van het zwemwater strenger. Dat verklaart de achteruitgang ook voor een deel. De Australische regering wil een belasting invoeren op de uitstoot van CO2. De 500 grootste vervuilers moeten omgerekend ruim 17 euro gaan betalen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Volgens premier Gillard is deze belasting nodig om te kunnen voldoen aan de internationale milieuafspraken. Australië is nu nog een van de grootste vervuilers ter wereld, vooral doordat het land voor 80% van het energieverbruik afhankelijk is van steenkool. Het verzet tegen de nieuwe belasting is groot. Uit peilingen blijkt dat zo'n 60% van de bevolking tegen is. Burgers zeggen dat zij straks de rekening krijgen gepresenteerd omdat bedrijven de belasting zullen doorberekenen. De regering wil dat ondervangen door onder meer belastingverlaging voor de lage en middeninkomens. Robert Geesink gaat vandaag gewoon van start in de negende etappe van de Tour de France. Zijn Rabobank ploeg heeft dat laten weten. Geesink kampt nog met de naweeën van een zware valpartij van een paar dagen geleden. Hij kwam gisteren op achterstand binnen en twijfelde toen aan het nut van verder rijden. De Rabobank zegt dat Geesink zich slapjes voelt, maar wel doorgaat. De renners wacht vandaag een zware rit over acht kools door het Centraal Massief. Het weer, veel zon, maar ook stapelwolken die vanmiddag in het oosten uitgroeien tot een onweersbui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 in het oosten. Ook morgen droog en zonnig. Dit was